Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou kunnen dat mondkapjes toch verplicht worden. Gisteren was er een corona-overleg tussen premier Rutte, ministers en deskundigen. En volgens de Telegraaf is onder meer gesproken over mondkapjes... die je bijvoorbeeld verplicht zou moeten dragen in winkels. Tot nu toe wil het kabinet niks weten van die kapjes... want volgens hen is er geen hard bewijs dat ze werken. Morgenavond is er waarschijnlijk trouwens weer een persconferentie. Dan horen we mogelijk meer over de mondkapjes en andere nieuwe coronaregels. Een café in Medemblik in Noord-Holland zit de komende twee weken op slot. Afgelopen weekend werden daar twee boa's bedreigd en mishandeld... nadat ze kwamen checken of de gasten zich wel aan de coronaregels hielden. Een van de boa's raakte licht, licht gewond. De eigenaar van het café zit nog vast. Moet je vandaag van Zwolle naar Amersfoort? Pak je reisplanner er dan even bij. Werkzaamheden op dat stuk lopen uit en dus rijden er tot het einde van de middag geen treinen, maar bussen. En het vinden van een koop- of huurhuis is voor starters een enorme klus. Te weinig aanbod en de prijzen zijn torenhoog. De Week van de Starter, die nu begint, wil de aandacht richten op deze problemen. Kan Willemijn over meepraten. Zij zoekt samen met haar vriend wat in Utrecht en maakt daarbij de gekste dingen mee. We hebben ook een woning waarop stond dat er lekkage was geweest. Dus dat je dat dan wel zelf moest regelen. Waar eh, de vloer <laughs> helemaal beschimmeld was op de foto's. En alsnog werd dan ook een vraag van 1025 euro of zo voor gevraagd. Dat ik dacht, hallo, <laughs> moet ik eerst nog mijn hele huis gaan reinigen en een nieuwe vloer leggen. Maar eh, het is de harde <laughs> werkelijkheid, denk ik. Een snelle oplossing voor het woningtekort onder starters is er niet. Maar de vereniging die opkomt voor huizenbezitters heeft nog wel een tip. Zoek een huis buiten de populaire steden. Het weer een bewolkte dag. Vooral in het oosten en zuidoosten valt regen. Maar ook op andere plekken blijft het niet droog. Het wordt 15 graden in Brabant, 19 in Groningen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de N99. Vanuit Den Hoever naar Den Helder heb je een half uur vertraging door 5 kilometer file tussen afrit Annapolona en Den Helder.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 su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de abogado un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. No yo consejo si yo su sentimientos. Amor de madre es un amor infinito. si usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía: Mi hijo nadie mató. for the I need a root water, tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when you take it low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shorty, so come and get it if you got it. looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch, tough while running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when they get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? it on me. I'm looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga. want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bitch up while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy to turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah.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 Mensen die online een reis boeken worden slecht geïnformeerd over het soort reis en annuleringskosten, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Consumenten zijn daardoor niet goed op de hoogte van hun rechten. Met een pakketreis hebben consumenten bijvoorbeeld meer rechten dan wanneer ze alleen een accommodatie of een los ticket boeken. Donald Trump heeft in het jaar dat hij tot president van de Verenigde Staten werd gekozen... maar 750 dollar aan inkomstenbelasting betaald. Dat schrijft de New York Times. Volgens de krant heeft Trump in 10 van de laatste 15 jaar zelfs helemaal geen inkomstenbelasting betaald. Trump zelf noemt het verhaal fake news. In Burghaamsteden in Zeeland is een grote loods door brand verwoest. Daar stonden caravans gestald. De brand brak rond half twaalf uit en in korte tijd stond het gebouw in lichterlaaien. Het weer, vooral in het oosten regen, verder ook af en toe zon, bij 14 tot 19 graden.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 Zandvoort. I can't focus anymore Attracted to the way you're insecure I try to deal with all these questions But the answer is you Cause you're the only one I'm looking for And she doesn't walk like and talk like Any girl that I eyes closed Whoa. When you shy away when I am looking Whoa. So baby take my hand and you can trust me Whoa. Forget about the rest and look at me yeah. Look at me, I'm here Don't you see that I care I am shouting from the rooftops Yeah, yeah Look at me let me take you anywhere.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 it, shake it, okay. Oh, shake it, sugar, shake it like a pro. Now all Beyonce's and Lucy Lou's, shake it, shake it, and baby doll, shake it on the floor, shake it on the floor like a pro. Now what you picture, sugar, shake it, you know what to shake it, sugar, shake it, shake it, sugar, shake it like a pro.